Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij natuurgeweld op een aantal plaatsen in Nepal zijn minstens 47 mensen om het leven gekomen. In korte tijd kreeg het land te maken met een aardverschuiving na aanhoudende regen, overstromingen en blikseminslagen. De meeste doden vielen in het oosten van het land, waarbij een aardverschuiving enkele bergtorpen zijn weggevaagd. Zeker 35 mensen kwamen om, waaronder een familie van zes. In een synagoge in Amsterdam-Zuid is vanochtend de terreuraanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023 herdacht. De locatie was in aanloop naar de herdenking geheim gehouden om ongeregeldheden te voorkomen. Ook demissionair premier Schoof, BBB-lijsttrekker Van der Plas... en voormalig strafrechtadvocaat Bram Moskowitz waren aanwezig. Bij de terreuraanval van Hamas op 7 oktober werden zeker 1200 mensen vermoord. 251 mensen werden ontvoerd en een deel van hen is nog steeds niet terug. De aanslagen waren voor Israël aanleiding om de Gaza-oorlog te beginnen. Rond deze tijd begint in Amsterdam het Rode Lijn-protest. Demonstranten lopen een ronde vanaf het Museumplein. De deelnemers eisen dat het demissionaire kabinet met stevige sancties tegen Israël komt. Zeker nu meer en meer organisaties, inclusief de Verenigde Naties, spreken van genocide in Gaza. Bij een woningoverval op een bejaarde vrouw heeft een inbreker sorry gezegd. In het Zeeuwse Sint-Anna-land werd het 82-jarige slachtoffer vannacht wakker... van de inbreker die haar slaapkamer binnenkwam. De man pakte haar vast en eiste in gebrekkig Engels haar sieraden. Hij pakte een armband en een ketting. Maar toen de vrouw zei dat de trouwring van haar overleden man aan de ketting hing... kreeg ze die weer terug. Waarna de man in excuses aanbood en er vandoor ging. De inbreker is nog niet gevonden. Het weer, het is wisselvallig. Er trekken buien over het land, soms met onweer. Vanmiddag is er kans op wat zon tussen de buien door.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 And boy, your love's enough with words and spoken. I said, boy. the West Sea. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Inilah what's wrong ZFM. Gotta have you working overtime. Making eyes and slow, push your back. ZFM. J'ai déposé mes armes à l'entrée de ton cœur sans combat. Et j'ai suivi les charmes. Lentement, douceur, quelque part là-bas, au milieu de tes rêves. ton sommet dans tes nuits. Un jour nouveau se lève, à nul autre pareil, et tu sais depuis. Tout l'or des hommes. by a girl het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. vision, aka man. Terrorizing the vision So listen. I'm hard like stones, the hell with Shannon, the cannon. I'm shooting fat loads for Armageddon. I'm nifty, the fans part 350. I'm nimble, I think I take my name to a swim.